Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Libanon is vannacht een staakt het vuren ingegaan. Maar rustig was het zeker niet, zegt correspondent Daisy Moore in Libanon. De laatste uren voordat het inging was het nog heel onrustig. En dat is wat je vaker ziet, dat die laatste uren nog heel gevaarlijk kunnen zijn. En ook daarna was het niet helemaal stil. Eh, vooral in Zuid-Libanon eh, een paar schendingen van het bestand. Het is allemaal nog heel broos. En ja, ook zorgen over hoe houdbaar dit allemaal bij elkaar is. Het bestand moet tien dagen duren en ruimte geven voor vredesbesprekingen. Cannabis is de meest gebruikte drug in het verkeer, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie liet de afgelopen jaren tienduizenden bloedmonsters van verdachte weggebruikers onderzoeken. In twee derde daarvan werden inderdaad drugs gevonden. Het waren bijna altijd mannen die drugs hadden gebruikt. Nederlandse vakantiegangers kiezen in de meivakantie voor het overgrote deel voor een Europese bestemming. Dat komt naar voren in onderzoek van de ANWB. We zien dat 94% van de vakantiegangers kiest voor een vakantie in, op het eigen continent. En we zien dat eh, verre reizen minder in trek zijn. Dus we zien dat Duitsland en België dit jaar in trek zijn als eh, vakantiebestemming eh, tijdens de april-meivakantie. Bijna de helft van de Nederlanders kiest voor een vakantie in eigen land. In Los Angeles is zanger David opgepakt. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een tienermeisje. Haar lichaam werd in september gevonden in de kofferbak van een auto die op zijn naam stond. Het meisje was al een jaar vermist. De 21-jarige David werd bekend via TikTok, waar hij miljoenen volgers heeft. Na de vondst van het lichaam brak hij zijn wereldtournee af. Ook optredens in Amsterdam gingen niet door. Het weer. Vandaag periode met zon, afgewisseld met wolkenvelden en stapelwolken. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen meer bewolking en in de middag gaat het regenen. Het wordt dan maximaal 19 graden.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 Even na middernacht meldde het Libanese leger nog wel beschietingen door Israël... maar sindsdien lijkt het bestand nageleefd te worden. Zo'n 40 landen overleggen vandaag over de blokkade van de straat van Hormuz. Dat doen ze op initiatief van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De landen willen kijken wat ze kunnen doen om de belangrijke zeestraat bij Iran weer open te krijgen. Als verkeersdeelnemers drugs hebben gebruikt... gaat het in 71% van de gevallen om cannabis. Dat blijkt uit onderzoek van het NFI. 1 op de vijf betrapte bestuurders had meerdere drugs gebruikt.